Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte noemt het goed nieuws dat Sigrid Kaag is benoemd tot VN-gezant voor de wederopbouw van de Gazastrook. Ik ben ervan overtuigd dat Sigrid Kaag de kennis en ervaring meeneemt deze taak als geen ander te vervullen, schrijft Rutte op X. Eerder vanavond maakte Kaag bekend dat ze op 8 januari stopt als demissionair minister van Financiën. Ze is door VN-baas Guterres gevraagd om aan de slag te gaan... als coördinator voor de humanitaire hulp en de wederopbouw voor de Gazastrook. De oorlog in Gaza gaat nog vele maanden duren, zegt de hoogste legerleider van Israël. Volgens hem is er geen snelle manier om een terroristische organisatie te ontmantelen. De legerchef zei dat ook de leiders van Hamas uiteindelijk aan de beurt komen. Het zwaartepunt van de Israëlische aanvallen ligt nu in het midden en zuiden van de Gazastrook. Persbureau AP meldt dat vluchtelingenkampen in Centraal Gaza zwaar worden gebombardeerd. De Duitse politie heeft een man opgepakt die betrokken zou zijn bij plannen voor een aanslag op de Dom van Keulen. Het gaat om een man van 30 uit Tajikistan. De man werd afgelopen zondagavond samen met vier anderen opgepakt... bij een inval in een woning in de plaats Wezel. De andere vier zijn inmiddels weer vrijgelaten. De politie werd zaterdag getipt dat de Dom van Keulen mogelijk het doelwit zou zijn van een aanslag met oud en nieuw. De beveiliging is sindsdien opgeschroefd. Bij een frontale botsing in de tunnel van de N280 in Roermond zijn negen mensen gewond geraakt. Volgens de regionale nieuwssite 1 Limburg werd het ongeluk veroorzaakt door een spookrijder met een Brits kenteken. De gewonden zijn naar een ziekenhuis in de omgeving gebracht. Onder hen zijn ook kinderen en een baby. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Het weer. Vannacht zijn er eerst opklaringen en is het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 2. Morgen eerst vanuit het zuiden regen, smiddags tijdelijk droog...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 Stom hè? Ik vind het wel lekker. This program is climate neutral. Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Het Muziekmuseum. The Music Museum. Woman's gotta make her own If this Christmas I'm alone Won't hang no teardrops on my tree My reindeer's taking flight Here on this starry night I can feel the sky beneath my feet Christmas in the air I'll throw away my cares Cause it's Christmas in the air Walk into Central Park Making drum beats on guitars The kind of fun you get for free Even when my heart's in pain No mistletoe to hang I got my own sweet symphony the world daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale en streekradio. En deze week hebben we geen rondleiding langs een bepaalde week. Nee, het is kerst en daarom een eh, kerstmuziekmuseum. Met daarin alleen maar kerst- en filmmuziek. Straks muziek uit een film van Pink Floyd uit 1982. En ook nog uit een Franse tv-serie uit 1965. En de muziek die je net hoorde is van Carole King. Christmas in the Air. Het is afkomstig van haar album A Holiday Carol uit 2011. En het nummer werd geschreven door Louise Guffin. En dat is weer de dochter van Jerry Guffin en Carole King. Ja, dus... Eh, talent heeft zij van haar ouders geërfd, absoluut. Maken van prachtige composities. Wat een vrolijk kerstlied, geweldig. Heerlijk. Straks ook nog eh, muziek uit een Amerikaanse musical animatie kerstfilm uit 1993. The Nightmare Before Christmas. Maar daarvoor eerst... You'll hear the music you love to sing. Merry Christmas and Happy New Year. longer day. memories all day rain can fall my Can you stop us? That old sun from shining. One makes the world go round? And sometime I have to say, yeah, say. wanna, I just wanna, I just wanna, I just wanna, I just wanna again, baby. How can you mend oh, this broken man? Somebody tell me, how can a loser ever win, baby? I'm gonna say. como nakutakia krismas njema Merry Christmas! Sretan Božić. merry christmas 즐거운 크리스마스 보내세요. Merry Christmas! Het Muziekmuseum. It's Christmas. Merry Crisis. <laughs> Tuesday Another blues day Wednesday's getting better Thursday doesn't matter And Friday, Is the last day And then it's W laatste weekend van 2021. Het kerstweekend, eerste en tweede kerstdag. Het muziekmuseum is er ook. We hebben eh, film en kerstmuziek. Dit was eh, van een eh, band uit Groningen. Ja, zo simpel is het. Arling en Cameron, zo heten ze. Het is een band die hoofdzakelijk filmmuziek maakt. Dit was een liedje en dat heette Weekend. dan nu muziek uit 1965 uit een Franse tv-serie. Het gaat hier om Belle et Sébastien. Het verhaal gaat over een zesjarig jongetje en zijn hond. Ze wonen in een dorp in de Franse Alpen dicht bij de Italiaanse grens. Sébastien woont bij zijn grootvader, zijn zus en zijn broer. Wat zijn moeder stierf nadat ze hem had gebaard op de dag van Sint Sebastiaan. De roman wordt een jaar later geschreven na de originele Franse televisieserie uit 1965. En de roman zelf leidde uiteindelijk weer tot een Japanse anime in 1981 en een aantal Franse films. En een Frans-Canadese tv-serie in 2017. Terug naar 1965. Het originele thema van de Franse tv-serie Belle et Sébastien. Je connais les brumes claires, la Today day is the first day. Since I left him, I feel lonely. And I never feel lonely. I love being on my own. I always prefer being on my own and being with people. And I feel like maybe I've been like overcompensating now and, and stuff like that to keep my mind off of it. And I feel like today I'm home and I want to be at home.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 Een speciale kerstuitzending deze kerstdagen. Laatste weekend van 2021. We draaien hoofdzakelijk kerstmuziek en filmmuziek. Nu muziek uit de film The Wall van Pink Floyd. En wel het nummer wat niet in zijn volledigheid op het originele dubbelalbum terecht kwam. Deze LP kwam uit in 1979. De film komt uit 1982 en is geïnspireerd op het album. De rolprent laat de opbouw en de ondergang van een metaforische muur zien. De hoofdpersoon in het verhaal is Pink. Het is een depressieve rockster. Pink verliest beetje bij beetje zijn denkvermogen en brengt zichzelf uiteindelijk voor het gerecht. De rechter oordeelt dat de muur omver moet worden geworpen. Aan het einde stort de muur met een grote laatste klap in elkaar. En de film eindigt dan ook met drie kinderen die in het puin van de gevallen muur aan het spelen zijn. Onder deze laatste scène van de film horen we het nummer Outside the Wall. Op het album The Wall staat een versie van ongeveer anderhalve minuut. Voor de film is het nummer opnieuw opgenomen en duurt bijna vier minuten. Museum. from the start and they won't bijzondere liedjes van Stevie Wonder uit het album Fulfilling Nest First Vanelli uit 1974. Het liedje heet They Won't Go When I Go. En het bijzondere is dat hij het schreef na een auto-ongeluk wat hij kreeg in 1973. Hij speelde het live op 7 juli 2009 tijdens de herdenkingsdienst van Michael Jackson. Vrienden, je luistert naar het Muziekmuseum deze twee kerstdagen 2021. We hebben kerstmuziek en filmmuziek. En dan nu filmmuziek uit een kerstfilm, The Nightmare Before Christmas. Bijzonder is dat deze animatiefilm volledig in stop-motion is gemaakt. Het vertelt het verhaal van Jack Skellington, de koning van Halloween Town. Hij ontdekt Christmas Town en wil ook kerst vieren in Halloween Town, wat uitdraait op een gruwelijke eerste kerstdag. Danny Elfman schreef de liedjes voor de film en deed de zangstem van het hoofdfiguur Jack Skellington. Een van de liedjes is What's This, gezongen door Danny Elfman. I must be dreaming. Wake up, Jack, this isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! They're gathering around, hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile in everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? What's Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. <sighs> What's this? Monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely everywhere. The sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know, I've got to know. It is this place that I what is this? Christmas time? Hmm. The Music Museum. Merry Christmas. Genomen voor MTV Unplugged op 7 februari 1993. Neil Young was dat met Like a Hurricane. Hij speelde het op een compacte orgeltje. Ja, niet een heel groot kerkorgel, nee. Ze hadden een speciaal daarvoor in de studio gezet. Muziekvrienden, we zijn er doorheen. Ik laat jullie achter met een boodschap van Boudewijn de Groot. Wat geweest is, is geweest. Een van zijn mooiste nummers. liedje kwam overigens nooit in de top 2000 terecht van NPO Radio 2 is alles nieuw voor mij. Want de winter is dood, het oudjaar is voorbij. Ik voel het nieuwe licht, ik verander van gedachten. Ik volg een nieuwe liefde, ik verander van gezicht. En ik vergeet, ik vergeet wat is geweest. Ik vergeet, ik vergeet wat is geweest. Want wat geweest is, is geweest. Maar in de nacht van het oudjaar wacht de zeis van de kritiek. En ik schaam me voor mezelf vernietig mijn muziek. Ik volgde weer het verkeerde spoor. Ik heb opnieuw te veel gewaagd. Ik heb weer niets gegeven en veel te veel gevraagd. En ik vergeet, ik vergeet wat is geweest. het zal niets meer veranderen Ik volg mijn oude liefde En ik denk aan haar gezicht En ik neem mee, ik neem mee wat is geweest Ik neem mee, ik neem mee wat is geweest Maar wat geweest is, is geweest dan zal ik zitten bij het vuur. En soms voel ik me alleen. Dan zing ik mijn oude lied voor de kinderen om me heen. Ze luisteren stil, spelen door en kijken mij onzeker aan, maar ik zal voor ze zingen totdat we slapen gaan. En ik vergeet, ik vergeet wat is geweest.